Een voorspoedige start. met het NOS-journaal. De PA heeft voor delen van het land de noodtoestand afgekondigd. Hij heeft grenzen laten sluiten en een speciale eenheid krijgt de opdracht om de terreur in het land te bestrijden. Nigeria werd met kerstmis opgeschrikt door aanslagen van de extremistische islamitische organisatie Boko Haram. Bijna 40 kerkgangers kwamen daarbij om. Gisteren was er een aanslag op een moskee, waarvan Boko Haram ook wordt verdacht. In Griekenland waren de Acropolis en andere bezienswaardigheden vandaag niet te bezoeken. De beheerders hadden het werk neergelegd omdat ze geen extra geld meer krijgen voor werk in het weekend. De acties waren niet aangekondigd, waardoor veel toeristen voor niets voor de hekken stonden. In Turkije is het nog steeds onrustig na het bombardement waarbij 35 jonge Koerden omkwamen. Het Turkse leger zag de Koerdische smokkelaars aan voor strijders van de PKK. Turkije heeft zijn excuses aangeboden voor het bombardement, maar veel Koerden vinden dat niet genoeg. Vanochtend waren er opnieuw betogingen in steden in het oosten van Turkije. Daarbij kwamen tot harde confrontaties met politie en leger. De politie van Den Haag heeft een aanslag met een brandbom voorkomen. Iemand had op internet gezien dat vier jongens tijdens de jaarwisseling agenten wilden bekogelen met een molotovcocktail. En daarover de politie getipt. Uit camerabeelden van een winkel bleek dat ze inderdaad brandbaar materiaal hadden gekocht. Jongens van 14, 17 en 18 zitten tijdens de jaarwisseling vast. In de Parijse metro is een koffer met goud gevonden. Gisteravond werd op metrostation Messe Pelizot een verdachte koffer gevonden in de hoek van een wagon. Toen de politie hem onderzocht bleek er geen bom in te zitten, maar 20 kleine goudstaven. Het weer. Bewolkt en lokaal wat lichte regen bij maximaal 10 graden. Ook rond de jaarwisseling kan het wat regenen. Het is wel zacht. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.